Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In het noorden van Mali zijn acht VN-militairen omgekomen bij een aanslag. Er vielen ook gewonden, hoeveel is nog niet bekend. De Nederlanders die voor een vredesmissie in Mali zijn... zijn gestationeerd in een regio 400 kilometer naar het zuiden. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. De gedode militairen zouden alle acht uit Tjaat komen. In Athene zijn demonstranten slaags geraakt met de politie. Zo'n 60.000 mensen waren de straat op gegaan. Ze zijn boos dat het buurland nog steeds Macedonië in de naam houdt. Het gaat nu Noord-Macedonië heten. Griekenland heeft zelf ook een regio die Macedonië heet. De betogers gooiden met stenen, verf en vuurbommen naar de politie... en die reageerden met traangas. Negen agenten zouden gewond zijn geraakt. Het Griekse parlement stemt binnenkort over de naam... die de Noorderburen voortaan gaan dragen. Dat is Republiek Noord macedonië De politie in Noord-Ierland heeft twee mensen opgepakt... in verband met een aanslag met een autobom... gisteren bij een rechtbank in de stad Londonderry. Er vielen geen gewonden bij. De recherche denkt dat de twee verdachten behoren tot een afsplitsing van de IRA... de zogenoemde New IRA. Die is in 2012 opgericht. Sinds het vredesakkoord in Noord-Ierland in 1998... zijn er alleen nog sporadisch geweldsincidenten daar. Koploper PSV heeft verrassend gelijk gespeeld tegen FC Emmen. In Drenthe werd het 2-2. PSV stond eerst met 2-0 voor, maar Invallen Pedersen scoorde in de laatste 10 minuten twee keer voor Emmen. Het puntenverlies betekent dat Ajax op gelijke hoogte kan komen met PSV. De Amsterdammers spelen op dit moment thuis tegen Heerenveen. Onder in de eredivisie won de Graafschap met 5-1 van Fortuna Sittard en Willem II won thuis met 2-0 van NAC Breda. Het weer vrij zonnig en droog. In het noorden wolkenvelden, maximum temperatuur 3 graden. Morgen in het midden en noorden meer wolken, in het zuiden nog zon...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 I don't wanna have to pay for this. that you love me, no for sure I don't wanna be lonely anymore Ooh, oh, oh, oh. To me, what if I could hold you till I feel you move inside of me?